goed. met het NWS Journaal. Een deel van het... De granaat ligt op de parkeerplaats van het bureau en de omgeving rond het pand is afgezet. De explosieve opruimingsdienst is onderweg om het explosief op te komen halen. Iran heeft mogelijk een embargo geschonden door wapens en raketten te leveren aan de Libanese Hezbollah-beweging. Dat staat in een vertrouwelijk rapport aan de VN-veiligheidsraad, meldt persbureau Reuters. Het rapport is geschreven door VN-chef Ban Ki-moon, vlak voordat hij werd opgevolgd. Ban schrijft dat hij zich grote zorgen maakt over een tv-toespraak van Hezbollah-leider Nasrallah vorig jaar. Die zei dat Iran zijn beweging steunt. Iran zelf zegt dat alle maatregelen die het land neemt in de strijd tegen terrorisme volgens internationale afspraken zijn. De aanslag afgelopen dag in Jeruzalem is volgens Israël gepleegd door een man van 28 uit het oosten van de getroffen stad. Zijn buren zeggen dat hij een aanhanger was van een ultraconservatieve islamitische stroming. Bij de aanslag werden militairen overreden door een vrachtwagen. Vier soldaten kwamen om, 17 anderen raakten gewond. De Europese Unie neemt door het trage asielsysteem in Griekenland bijna geen vluchtelingen meer op uit Turkije. Dat zei Turkije-rapporteur voor het Europees Parlement Kati Piri in Nieuwzuur. Volgens haar moet Europa hier meer werk van maken. Vorig jaar is afgesproken dat de EU één Syriër opneemt vanuit een Turks opvangkamp voor elke vluchteling die wordt teruggestuurd, tot een maximum van 72.000. Vorige maand bleek dat er sinds de deal bijna 2700 Syrische vluchtelingen in de EU zijn opgenomen. En er zijn duizend migranten teruggestuurd naar Turkije. Het weer bewolkt met in het zuiden kans op dichte mist. Het koelt af tot rond het vriespunt en kan plaatselijk glad zijn.